Mariette Krol met het NOS Journaal. Het treinverkeer rijdt vandaag toch volgens de dienstregeling. Gisteren kondigde ProRail aan dat er tussen half zeven vanochtend en drie uur vanmiddag... geen treinen zouden rijden op verschillende trajecten in het midden van het land. Reden was een gebrek aan treinverkeersleiders. Maar na dat besluit heeft zich alsnog een verkeersleider gemeld die komt werken, zegt ProRail. De spoorbeheerder heeft al langer moeite om de roosters vol te krijgen. Het bedrijf komt zo'n 60 verkeersleiders tekort en kwam nu ook met ziekte. Gisteren vielen daardoor wel treinen uit. Sportkoepel NOC-NSF en voetbalbond KNVB roepen de Tweede Kamer op... om het sporten bij amateurverenigingen voor iedereen mogelijk te houden... zonder corona-toegangsbewijs. Vanaf zaterdag moeten sporters en toeschouwers vanaf 18 jaar... in een sportcomplex een coronapas laten zien. Volgens de KNVB is dat voor veel voetbalverenigingen niet te organiseren... En ook NSV-NSF noemt het praktisch onuitvoerbaar. Bovendien is sporten gezond en wordt dat zo ontmoedigd, zeggen de organisaties. De Kamer praat vandaag over de nieuwe coronamaatregelen van het kabinet. Bij een lawaai-protest tegen het coronabeleid in Den Haag... zijn gisteravond 13 mensen opgepakt. Voor onder meer belediging en het gooien van stenen en zwaar vuurwerk naar agenten. Enkele honderden demonstranten stonden bij het ministerie van Justitie en Veiligheid toen premier Rutte en minister De Jonge daar hun persconferentie gaven. Vanwege het aangekondigde protest werd het pand extra beveiligd. En nog geen vier weken na de verkiezingen is er in Tsjechië een akkoord over een nieuwe regering. Het blok met centrumrechtse partijen Spolu gaat samenwerken met een centrumlinkse alliantie. Er is een coalitieakkoord op speerpunten. Spolu won begin vorige maand de verkiezingen nipt van de populistische partij van zittend premier Babiš. Wat precies de plannen van de nieuwe coalitie zijn, is nog niet duidelijk. Het weer. Het is tussen de 1 en 4 graden en er kan dichte mist ontstaan...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 Shake it only for me. Straight fire. See the girl, me no want you perfect. We be doing this all night. Ah. Champagne, a buzz, mouth tobacco, where we popping it like dynamite. Well we be touching at the street and we fresh at the feet. Tell the DJ turn up the beat. All ain't going in tonight to the morning light. And the girl, then we have them all lips. When you keep pressing back, girl, you will blow up this spot, girl. Make set the clock, girl. When you keep pressing my girl over and over. Dynamite, oh, dynamite, oh. Bomb, daddy, bomb. You and me. night tonight, night. We sure fish out from the dance floor to the bedroom. Sweet we lock. Give me a little more of the love. We I gonna stop. Brace it up, my girl. The bump is drop, drop. When you keep pressing my girl. You will blow up this bad girl. Make we reset the clock, girl. When you keep pressing my girl, over and over.